Hij houdt er ook een toespraak. Wilders is uitgenodigd door een Amerikaanse anti-islamorganisatie. Volgens Wilders heeft de islam bij Ground Zero de ergste misdaad van de afgelopen jaren gepleegd. VVD, CDA en PVV proberen een regeerakkoord te sluiten. Er is afgesproken dat CDA en VVD de islamstandpunten van Wilders accepteren. De archeologische resten onder het Domplein in Utrecht zijn aangewezen als archeologisch monument. Daarmee zijn de overblijfselen voortaan beschermd. Onder het Domplein ligt 2000 jaar aan geschiedenis verborgen, waaronder de grootste Romeinse kastellenmuur van Nederland. Delen van de archeologische resten zijn nu ook voor het publiek te zien. De autoriteiten op Bali willen alle honden inenten tegen hondsdolheid. De ziekte is een groot probleem op het Indonesische eiland. 76 mensen overleden de afgelopen twee jaar na een hondenbeet. En alleen al dit jaar zijn er al 30.000 meldingen binnengekomen van mensen die door een hond waren gebeten. De overheid heeft al eerder geprobeerd om het probleem onder controle te krijgen, maar er zijn nog steeds honderdduizenden dieren niet ingeënt. Reclassering Nederland is het eens met de Vereniging Nederlandse Gemeenten dat pedoseksuelen die hun straf hebben uitgezeten verplicht nazorg moeten krijgen. De VNG pleit hier gisteren voor naar aanleiding van de zaak van pedo Sietse van der Vee die nazorg weigert. Volgens Reclassering Nederland denken rechters vaak niet aan verplichte nazorg... omdat het door de hoge celstraf en de tbs-behandeling lang duurt voordat een pedo vrijkomt. Ajax moet het in de laatste voorronde van de Champions League opnemen tegen Dynamo Kiev. De Amsterdammers spelen op 17 of 18 augustus eerst in Oekraïne. De return is een week later in de arena. Als Ajax doorkomt plaatst het zich voor het hoofdtoernooi van de Champions League.